jij eens bijten van deze appel? Sorry, mama, verkeerd sprookje. Tje toch. Allee, uit de weg. Ogen, help me de weg te zien. Oh, Ellen. Ogen, help me de weg te zien. Ogen, help me de weg te zien. Over beekjes strijk gewas door berg en dal. Over beekjes strijk gewas door berg en dal. Anders gaat de keizer sterven misschien. Hallo, lief kind, kom eens bij oma. Ik heb u wel herkend, meneer de Wolf. Oh. de draak, de adelaar. Laat het niet mislukken, ik ben bijna daar. Lieve keizer, houd toch vol. Ik breng de nachtegaal naar u toe. Ook al zijn mijn beentjes moe. Beentjes, draag me nog sneller nu. Beentjes, draag me nog sneller nu. Beentjes, draag me nog sneller nu. Beentjes, draag me nog sneller Bernardo Groen.